ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij de VN-vergadering liep vanmiddag de halve zaal leeg. Dat gebeurde bij de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen afgevaardigden uit verschillende landen gingen weg uit protest. En ook werd er gejoeld. Please order in hall. Ja, in zijn toespraak haalde Netanyahu flink uit naar Hamas, hoorde deze Israël-Palestina-expert. Het eerste punt was eigenlijk niet Israël pleegt genocide, maar Hamas pleegt uh, genocide. En eh, tegelijkertijd zei hij nog geen twee-staten-oplossing, geen erkenning voor de Palestijnen eh, op het recht op een eigen staat. Want Palestijnen zijn dat niet waard, want op 7 oktober stonden ze allemaal in Gaza en in de Westbank te dansen toen onze eigen mensen vermoord werden. Netanyahu haalde ook uit naar landen die kritisch zijn op Israël. De schade aan het Binnenhof in Den Haag na de anti-asielrellen van afgelopen zaterdag wordt geschat op 55.000 euro. Blijkt uit berekeningen van het ministerie van Volkshuisvesting. Bij het Tweede Kamergebouw zijn meerdere monumentale ramen ingegooid. En ook is de toegangspoort zo erg beschadigd dat die moet worden vervangen. Een Belgische rijinstructeur is zijn rijbewijs kwijt. De politie daar zag me met een mobieltje in zijn hand zitten terwijl hij een leerling aan het lesgeven was. Volgens agenten was hij daarom niet meer in staat om in te grijpen bij die leerling en is hij daarom zijn rijbewijs kwijt. En in het allernieuwste Guinness World Records boek staan weer bijzondere recordhouders. We pikken er eentje uit, onder andere Steve uit de Verenigde Staten staat erin. Hij heeft de langste bananenauto ter wereld, eentje van bijna 7 meter. En het idee voor die knalgele banaanvormige auto ontstond bij een tankstation. For a month, everything I looked at I was wondering, can I turn that into a car? And then one day I'm standing in line in a gas station, and right next to me is a bowl of fruit. And on top was a banana exactly this shape. Ja, hij zag dus een banaan bij dat tankstation en dat leek hem een leuke vorm voor zijn auto. Het weer dan nog. Vanavond landinwaarts kans op een klein buitje. Morgen een droge dag met veel zon. Het wordt dan maximaal 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A8 Amsterdam richting Zaanstad...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 Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up when the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I've seen you before.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 Op 175 plekken gaat de open dag wel door. Het parlement in Slowakije heeft toch ingestemd met een omstreden grondwetswijziging. Die houdt onder meer in dat Slowaaks recht boven het Europees recht gaat gelden. Experts vrezen dat mensenrechten verder onder druk komen te staan. En een handbalteam uit Venlo probeert al twee dagen de Faroe-eilanden te bereiken voor de Europese bekerwedstrijden. Maar door slecht weer kunnen er geen vliegtuigen landen. Het team is weer op de terugweg naar Kopenhagen. Het weer op steeds meer plekken bewolkt. Vanavond kans op buien. Morgen geregeld zon bij een graad of 18. Dit is ZFM. Still, you will come, come, come on and me up. My body's saying, let's go. But my heart is saying no. no. in a bottle, baby.